Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse economie zit in de diepste recessie in 100 jaar... schrijven economen van de Rabobank in hun kwartaalbericht. Ondanks alle steunpakketten vanwege de coronacrisis... zal de economie volgens hen dit jaar met bijna 6 krimpen. De horeca wordt het zwaarst getroffen met een krimp van 41 In andere sectoren, zoals de industrie en de bouw... moet de grootste klap volgens de Rabobank nog komen... De werkloosheid zal dit jaar meer dan verdubbelen. Door reorganisaties en faillissementen zullen in de tweede helft van het jaar... ook veel mensen met een vast contract hun baan kwijtraken, zegt de bank. Na de antiracismebetoging in Brussel zijn zeker 150 railschoppers opgepakt. De demonstratie zelf bij het Justitiepaleis verliep rustig... maar daarna werden er brandjes gesticht en winkels geplunderd. De ordendiensten zetten waterkanonnen en traangas in. De Brusselse politie verwacht dat het niet bij 150 arrestaties zal blijven. Aan de hand van camerabeelden zullen meer ruilschoppers worden geïdentificeerd. Bij de demonstratie in Brussel waren 10.000 mensen aanwezig. Gezien de corona-epidemie was dat volgens Belgische politici veel te veel. De Vlaamse minister-president Jan Bon noemt het massaprotest onverantwoord... en de rellen een slag in het gezicht van alle veiligheidsmensen en zorgmedewerkers. Ongeveer 570.000 ouders krijgen een vergoeding van de overheid... omdat ze hun kinderen tijdens de coronacrisis niet naar de opvang konden brengen. Dat heeft het CBS berekend. Gemiddeld krijgen ze 500 euro terugbetaald. Maar het bedrag is sterk afhankelijk van hun inkomen... en het aantal kinderen dat ze in de opvang hebben. Door de uitbraak van het coronavirus waren de opvanglocaties twee maanden dicht. Alleen ouders met cruciale beroepen konden er nog gebruik van maken. Ook zij krijgen de eigen bijdrage die ze hebben betaald terug. Het weer. Vannacht af en toe een bui en kans op wat mist. Minima tussen 7 en 11 graden.